De zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek tot 12 uur. Nu iets meer tempo dan het vorige uur. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek hebben we in de aanbieding van Sammy Davis Jr.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 can take a sunrise. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. the candy can. The Candyman can. The Candyman man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. mixes it with love and makes the world taste good. emotioneel nummer van Rod Stewart. Een prachtige herinnering uit 1980 al. Ehm, passion inderdaad. En daarvoor Sammy Davis Jr. van lang geleden hier in de show. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij eh, ging de straat op weer met zijn blauwe microfoon en stelde u vragen welke. Dat hoor je straks. Maar eerst een prachtig nummer van Sam en Dave. Tja, Sam Moore is eh, gisteren of eergisteren overleden. En eh, ja, een eh, duo, Sam en Dave. die prachtige hits had. Een stuk of zes in Nederland.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 Nou, als dat geen prachtige muziek is van eigen Zeeuwse bodem, dan weet ik het ook niet meer hoor. Liefs uit Londen. En Sam Dave dus met Soul Sister Brown Sugar in een heel wonderlijk soort stereo. Straks over een minuut of zes, zeven gaan we luisteren naar het reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, waar werd u als kind blij van? Goeie vraag zou je jezelf ook eens kunnen afvragen. Waar werd jij blij van? Misschien zit jouw antwoord er ook wel bij. Komt eraan, naast MUZIEK spinning around in circles when you barely see the sun. When you're walking on a tightrope blindly, and you're trying to hold on. Have a little faith, you see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. When you're worried about the future, when you're living in the past. when the present is a hazy daydream. And you find it hard to grasp. Have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little. Wherever you are tonight, if you're lost, then raise your light. It might be hard to find, but there's a spark inside. Just have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe the tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little. little faith. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços abraços, abraços hão de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Quero mais esse negócio de você viver assim. Tja, jouw Gilberto. <laughs> Prachtig. Ik ga de eh, titel niet uitspreken, want <laughs> dat komt helemaal niet goed. Portugese muziek. Ik hoorde het voor het eerst bij eh, de Ashton Brothers. Ik was bij het kerstcircus op visite, zal ik maar zeggen. Om eh, op de tribune natuurlijk gewoon te kijken naar een geweldig kerstcircus. Was in Rotterdam, wel ver weg. Maar het was absoluut de moeite. En daar draaiden ze zeg maar voorafgaand aan de voorstelling Onder andere dit nummer. Ik denk, hey, dat is lekker. Die draai ik hier in de show. Hier bij de zondagmorgen van ZVL. Goed, verder hoorde je de nieuwe single eh, van Sommieu. Have a Little Faith. Dat lijkt me altijd goed. Tijd voor de ja, reportage van Jeroen van Gent. Ook in een spiksplinternieuw jaar gaan we er allemaal weer serieus tegenaan, zegt hij. Maar hoe ging dat toen u nog kind was? Waar werd u als kind blij van? Jeroen Vergent eh, ging de straat op en vroeg het u. En jawel, hier zijn ze weer, uw antwoorden. Waar werd u als kind blij van? Buiten spelen. Ja? Ja. Ja, ligt voor de hand eigenlijk. Ja. Kip met appelenmoes. Hey. En Serieus, ja? Ja, ja, ja. <laughs> Zo'n zo Van de Valk uh, recept, Nou ja, nee, ja, maar dat eh, maakt de moeder ook, hè. Oh, gewoon moeder thuis? Tuurlijk, zeker. Ik vond het altijd leuk als we bramen gingen plukken met het hele gezin. Kijk, ja. dat is een leuke. Ja. Ik zie het nog wel eens, ja. Ja, ik woonde vroeger vlakbij de zee en de duinen. En dan ging ik met mijn moeder op woensdagmiddag of op zaterdag gingen we dan bramen plukken in de duinen. En dan maakte we bramensap van en dat vind ik nog steeds lekker. Waar ik als kind blij van werd, ja. dat, dat was voornamelijk buiten zijn en dan op mijn crossfiets. Dat was het enige wat, wat mij de hele dag en dagen lang eh, bezig hield. Een crossfiets. en eh, Zo'n BMX. Een BMX, zeker weten. Ja, ja. Het is een, enorme mode geweest. Wat was er leuk aan? Eh, nou ja, de, de, de snelheid, het stunten met je vrienden, vrienden de hele dag rond. Dat, ja, dat op plekken komen waar je normaal niet kwam. Want nee, je was wat sneller op de fiets. Ik werd er eh, blij van als het kerstmis was. En mijn buurvrouw had een groentezaak, mijn buurman ook. En die hadden een hele grote boom gezet. En dan zag ik de lichtjes van de kerstboom in mijn kamer schijnen. Waar werd u als kind blij van? Als ik eh, kind van blij was, ja. als, als er eten was. Ja. Ik ben een hongers- eh, en eh, oorlogskindje. Oh, oké, ja. Dus, u eh, bent op de verkeerde tijd, eh, er was er geen eten beschikbaar? Ja, heel, heel schaars, hè? Ja? midden van de oorlog. Hey. Dat is 45, nou, dan was het ook al, eh, maar toen kwam er eten binnen. Dus dat, eh, nou, moe. En waar ik blij van werd, een ijsje. Dat, eh, Nog erger, dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja, ja, ja, ja. Kijk maar herinneren, ja. dat was luxe, ijsje. Waar werd u als kind blij van? Jee. Weet u dat nog? Een heleboel. Een heleboel. <laughs> nou, dan, dan wil ik wel eens wat horen. nou, buiten spelen. Ja. Buitenspelen met, met zussen en eh, buren. Nee, niet mijn zus, nee, niet mijn zus. Met eh, buur, buurkinderen. Ja, ja, ja. En... Dat was hartstikke leuk. Sprong er nog iets uit? Ik bedoel, wat deed u dan? Ja, um, Joel. Joel spelen. Dat zijn Surinaamse spelletjes. Ja, ik weet niet hoe. Oh ja, ja. Wat is het? Um, jee. Hoe moet je dat uitleggen? Ja, oh, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, daar heb ik een heel groot papier voor nodig. Ja? Ehm, eh, een soort hinkelspel? Nee, nee, Er waren zo'n een, een, een lijn voorin, aan de zijkant. Eh, tussenin en de achterkant. En dan moest jij zo komen aanrennen en eh, jij gaat aan die kant en je probeert degene zo. Nou, meneer. Oké. En eh, Het klinkt ingewikkeld, maar het was hartstikke leuk. ja, hoe oud was je toen? <laughs> Ongeveer. Heel jong, zeven, zes, zeven, ja. Uh, als, ik, dan... als, ik, mocht kiezen voor de verjaardag was het kip met appelmoes en, en friet. En friet, wanneer wou net, vragen, aardappeltjes of friet. Dus friet, friet, kip, appelmoes. Ja, is dat nog, komt toch nog wel eens voorbij? Eh, we hebben het pas nog, van de eh, week van de week ja, Nee. Jawel. Ja, ja, En eh, gaat u dan helemaal terug in de tijd ook met uw hoofd? Of, nee, maar, nee, maar gewoon, ja, dat zijn dan dingen die, die ja, ja, leuk, lekker. Ja. Echt gewoon wilde bramen plukken en er iets van maken. ja. Doet u het nog wel eens? Ja, ik doe het regelmatig nog wel eens, want ik kan de smaak niet missen. <laughs> Lekker. Ja. Leuk. ik ben dol op hem. <laughs> Nou, nog steeds dus. Ja, ja, ja, <laughs> daar gaat niet over, denk ik. Was er ruimte om te crossen toen nog? Zeker, ja. Nou, ik, ik ben geboren en opgegroeid in Heerjansdam. En daar eh, ehm, ja, in het buitengebied genoeg ruimte om te crossen, absoluut. Dat moet kunnen inderdaad. Ja, ja. Denkt u er ooit nog wel eens aan van, zou ik het nog kunnen? Zoiets? Oeh. Is een tijdje eh, terug dan? Het is een tijdje terug. Zou ik het kunnen? Eh, dat, dat denk ik wel. Zou ik het nog durven? Dat is een tweede. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. En ik ben ook erg blij. Toen ik als kind hadden mijn vader en moeder het huis geverfd. En we hadden een hele strenge winter gehad. En toen rook ik de verf en ik kon toen al denken, het wordt lente. Oh, vanwege de verf? Ja, vanwege de geur van jongens. We hebben de winter de deur uitgejaagd. Het is een associatie met, met, met de lente. Ja, absoluut. En als ik nog steeds verse verf ruik, dan denk ik... Ja. zeg maar die herinnering aan die tijd van dat er geen eten was, die leeft dus nog bij u? Nou, niet. Ik was anderhalf jaar. Kijk, na de oorlog gingen heel veel duizenden kinderen gingen naar pleeg. Eh, naar, eh, ja. Eh, maar ik was te jong, en, om, ik was te jong om uitbesteed te worden. Maar ik ben zeker vijf jaar na de oorlog, schuimwinkeltje was ik heel langzaam knapte ik wat op. En dan, dan, dan is eten een feest? Als dat er weer is. Ja, nou ja. En misschien nog wel? dat u op dit moment ook, als u iets lekkers voor uw neus heeft staan, dat u denkt van ja, lekker, mooi. Ja, maar ik kan me, ik kan me goed beheersen. ik weet echt wel... Uh... streng ben ik voor mezelf. Dus ik ben niet, zo, eh, nou, dat kan even wel maar zien, mijn gewicht. Dus dat, ja? Nee. Het was een heel leuk, was een heel leuk spel. Ik ga het online toen, stiekem Toen werd er nog gespeeld. <laughs> Nu, speelt, nee, nu speelt niemand meer. Hier ook niet, dat zien we toch? Dat is minder, ja. Eh, is minder. Ja, dat is waar. Ja. Zou je het nog kunnen? <laughs> ook weet wel zeker. Ik dank u voor de, voor de reactie. Ik geef u een briefje mee en weet u in terecht komt. Dank voor de reactie. Leuke reacties. Dank, dank, dank. <laughs> dank u wel tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Heya, heya, heya, heya, heya, heya, Lachen is geen schande, humor ligt op straat bij de mensen waar je dagelijks mee praat. Als je ergens loopt, ergens zit of ligt of staat, moet je zorgen dat de geheim je niet ontgaat. Lachen, gieren, brullen, loeien, dit was echt een hele goeie. Dit is er zo een, die snijdt je op. Dit was weer zo'n ouderwetse criminele dijenkletser. Jongen, jongen, jongen. lachen, huilen van plezier. Kan al klinkt het raar, van tijd tot tijd geen kwaad. Wees er ook niet bang voor dat je hem flater slaat. Als je van het lachen onder tafel gaat. Lachen, gieren, brullen, loeien. Dit was echt een hele goeie. Dit is er zo een, die schrijf je op. Dit was weer zo'n ouderwetse criminele dijenkletser. Jongen, jongen, jongen, wat een rol. blijft, al is hij ook bejaard. Als hij smeuig wordt verteld, de moeite waard. Lach wanneer je wil, lach spontaan en onbedaard. Ook al is het er dan eentje met een baard. Lachen, gieren, brullen, loeien, dit was echt een hele goeie. Dit is er zo een, die schrijf je Dit was weer zo'n ouderwetse criminele dijenkwetser. Jongen, jongen, jongen, wat een mop. die we heel lang niet meer hebben gedraaid. Volgens eh, De Log. Ja, zo heet dat geloof ik hier zo. <laughs> een jaar of twee niet meer. Dus dan weet je het wel. Dave Edmonds. Maar wel een prachtig nummer. mooie herinnering van eh, uit 1973. Born to be with you. En daarvoor... Ach, ja, ja. ja, <laughs> ja, ho zelfs van de Mounties hier bij eh, veel op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond dat geweldig passen bij zijn reportage. Dus, uh, en nummers eh, op verzoek draaien we hier graag PZVL. Ook vandaag. En hoe dat zit hoor je zo meteen. Na onder andere deze van Chico en Roberta. kan er zonder liefde. Toch? Gaat niet, hè? Daarom deze prachtige van de Love Affair. A Day Without Love. Eigenlijk best wel een beetje een droevig lied, zou je kunnen zeggen. Verder, een een prachtige, lekker zomerse van Chico en eh, Roberta. Frente a Frente. Oude meuk hier bij ZVL. En als jij je eigen oude meuk wil laten horen, dan kan dat zometeen al over een minuut of 12, 13 hier bij ZVL. Want dan hebben we weer ons eh, ja, verzoeknummerprogramma. En wil jij iets eh, laten horen op onze zenders waarvan je denkt, hmm, dat wordt veel te weinig gedraaid en dat is een van mijn favoriete nummers. Ga dan naar onze website eh, omroepzvl.nl. Vul daar het verzoekformuliertje eh, in. En dan gaan wij straks na 12 uur aan de gang om jouw favoriete nummers eh, te laten horen. Dus ga aan de slag via omroepzvl.nl. En als je een beetje handig bent, schrijf je er ook nog even bij waarom je een nummer wil. Misschien voor iemand speciaal of om een speciale reden. Kan allemaal. Omroepzvl.nl. Vul het daarin en wij doen ons best straks na 12 uur. kisses for your lips. Yes, I got some some chocolate drip and kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. do all this. just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do? kisses playing this. Yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses full of love for you. Yes, I got some honey kisses playing this. Yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses full of love for you. kisses for your lips. Yes, I got some honey, chocolate dip and kisses full of love for De rij hits voor deze man. Steven Wonder is echt enorm. Man, man, man. Een stuk of 30 staat hier wel in de lijst. Dus eh, ja, we kunnen kiezen uit veel van zijn prachtige nummers. Wij kozen vandaag uh, voor deze, je hoorde eh, van hem Do I Do uit 1982 aan het einde van de show alweer. Het was mooi voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Eh, volgende week ben ik er weer bij Leven en Welzijn. Ga ik weer lekkere plaatjes voor je draaien. Lekker easy listening tussen 10 en 11 en daarna iets meer tempo. En ja, dan heb ik ook wel weer een paar mooie onderwerpen bij me, hoop ik. Ik wens je voor vandaag een mooie dag. Aan het zonnetje zal het niet liggen. Aan de temperaturen wel, want het is best wel koud vandaag. Dus eh, dat eh, is wel iets wat inherent is aan de winter. Eh, maar voor de rest wordt het gewoon een hele mooie dag. Veel plezier bij mijn collega's zo meteen na 12 uur. En ik hoop dat jij je verzoekjes indient via omroepzvl.nl. Want dan wordt het gewoon nog leuker. Tot besluit van de show een beetje hard werk. Garbage. Stupid Girl. Ik wens je nog een mooie dag. Dus, en wat mij betreft, tot volgende week.